President Trump wil laten onderzoeken of een verbod op speciale geweerkolven haalbaar is. Aanleiding is het bloedbad in Las Vegas, waarbij 58 doden vielen. De schutter daar gebruikte een bumpstok, een terugverende geweerkolf... waarmee een semi-automatisch wapen kan schieten als een volautomatisch wapen. De kolven worden gebruikt om de strenge regels voor machinegeweren te omzeilen. De NRA, de machtige wapenlobby, zei na aanleiding van het bloedbad dat onderzocht moet worden of bumpstocks wel zijn toegestaan. Trump is het met het pleidooi van de wapenlobby eens. De hypotheekrenteaftrek gaat flink omlaag. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben afgesproken dat de aftrek vanaf 2020 in vier stappen van 3% wordt beperkt tot ongeveer 37%. Het gevolg is dat de woonlasten voor mensen met hogere inkomens met honderden euro's per jaar stijgen. De onderhandelaars willen hen compenseren door het eigen woningforfait te verlagen. Verlaging van de hypotheekrenteaftrek was jarenlang een groot taboe in de politiek. Maar volgens onder meer de Nederlandse Bank is verlaging goed voor de woningmarkt. De tropische storm Neet heeft in Midden-Amerika tot nu toe 22 mensen het leven gekost. In Nicaragua kwamen 15 mensen om het leven, de anderen in Costa Rica. Neet gaat gepaard met veel regen. Nu is het nog een tropische storm, maar verwacht wordt dat die boven zee uitgroeit tot een orkaan. Dit weekend komt hij waarschijnlijk aan land in de Verenigde Staten in de buurt van New Orleans. De staat Louisiana heeft ter voorbereiding al de noodtoestand uitgeroepen. Het weer vannacht opklaringen, overdag wolken, zon en buien en het is koel. Een graad of 14. Dit Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit cuando tu mirada. Dime, Sofía.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 just wanna be happy now. The music is deep inside, so baby, can you try?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 If I could spread it out. To. with it, girl. Show them it, girl. a bang bang. Bounce with it, girl. you.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 get out of control. Baby,